uur. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Het aantal werknemers in de zorg is in één jaar tijd toegenomen met 21.000, meldt het CBS. Dat is een kleine toename in tijden van grote personeelstekorten. De instroom is te danken aan de grotere vraag in de thuiszorg en kinderopvang. Uitstromend personeel gaat met pensioen of kiest vaak een heel ander vak. Ondanks de kleine toename blijft het tekort aan personeel in de zorg de komende jaren stijgen. Oud-president Trump gaat zich donderdag aangeven bij de gevangenis in de staat Georgia. Dat zegt hij op zijn eigen social media platform Truth Social. Trump wordt samen met 18 medeverdachten vervolgd voor een crimineel complot... om de uitslag van de presidentsverkiezingen aan te passen. De borgsom is vastgesteld op 200.000 dollar. Op het moment dat Trump zichzelf aangeeft... gaat het gebied rondom de gevangenis in harde lockdown, zeggen de autoriteiten. Trump noemt de zaak die tegen hem loopt politiek gemotiveerd de Amerikaanse president Biden is op het Hawaïaanse eiland Maui voor een kort bezoek. Hij is daar om de slachtoffers van de natuurbranden een hart onder de riem te steken. Na aankomst ging Biden in een helikopter om de getroffen gebieden op Hawaii van bovenaf te zien. De branden die twee weken eh, geleden het eiland teisterden... hebben aan zeker 114 mensen het leven gekost. En het dodental loopt nog op. Officieel worden nog zeker 850 mensen vermist. En de drie grootste internationale luchthavens van Moskou hebben hun vluchten tijdelijk opgeschort. Dat meldt het Russische staatspersbureau TAS. Twee van de drie hebben hun vluchten inmiddels weer hervat, maar de luchthaven Vnukovo is nog gesloten. Reden voor de sluiting is niet bekend. Moskou en andere delen van Rusland werden gisteravond en vannacht weer opnieuw getroffen door droneaanvallen. Daarbij zouden twee drones zijn neergehaald in de buurt van Moskou. Het weer landinwaarts is er nog kans op nevel of mist.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 Het aantal werknemers in de zorg is in één jaar tijd toegenomen met 21.000, meldt het CBS. Dat is een kleine toename in tijden van grote personeelstekorten. Maar ondanks dat blijft het tekort de komende jaren stijgen. Oud-president Trump gaat zich donderdag aangeven bij de gevangenis in de staat Georgia. Hij wordt vervolgd voor het beïnvloeden van de uitkomst van de presidentsverkiezingen drie jaar geleden. En ook Griekenland gaat Oekraïense F-16-piloten trainen. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Die was de afgelopen dagen al in Zweden, Nederland en Denemarken... om te pleiten voor meer steun, met name voor moderne westerse straaljagers.